Volgens de Amerikaanse voedselwaakhond kwamen de infecties mogelijk door een productiefout. De sluiting leidde tot grote tekorten aan babyvoeding in de VS. Abbott zegt dat de voeding nu aan alle eisen voldoet. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat er geen slachtoffers meer liggen onder de trein die vrijdag ontspoorde in Beieren. Gistermiddag werd de vijfde dode geborgen en aangenomen wordt dat het daarbij blijft. Er zijn nog wel zeven vermisten, maar waarschijnlijk zijn zij ongedeerd en hebben zij zich nog niet gemeld. Ook kan het zijn dat ze in het ziekenhuis liggen en nog niet zijn geïdentificeerd. KLM verwacht de komende dag niet opnieuw met lege toestellen naar Schiphol te vliegen. Gisteravond vlogen zo'n 40 toestellen van de luchtvaartmaatschappij leeg terug naar Amsterdam... omdat het op de luchthaven te druk was. Ook konden toestellen niet landen of vertrekken door een ongunstige windrichting en baanonderhoud. Een woordvoerder van KLM gaat nu uit van een minder drukke dag. Bovendien staat de wind gunstiger. De Britse prins Charles heeft op het jubileumconcert bij Buckingham Palace gisteravond een eerbetoon gebracht aan zijn moeder, koningin Elisabeth. U bent er voor ons geweest deze 70 jaar, zei Charles. Bij het concert waren 22.000 mensen en optredens van artiesten als Queen, Rod Stewart en Diana Ross. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Stefan Hendricks. De 31-jarige cabaretier won de juryprijs van de 43e editie van het festival. Volgens de jury zie je meteen als Stefan Hendricks opkomt dat we het met een allround performer. Hij is rete grappig, staat in het juryrapport. Het weer vanuit het zuiden steeds meer buien. Later op de dag ook in het midden van het land met kans op onweer. Tegen de avond bereiken de buien pas het noorden. Daar kan het 22 tot 25 graden worden. In de regen niet warmer dan zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezandijk 5 kilometer file.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 Have you ever felt like being somebody else? Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it just a little bit. Love me more, just a little bit. Love me more, I'm gonna try to love me more with a little bit of love. love ZFM Zandvoort. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. poquito para atrás. zomerhits.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 I get scared of the dark and I... I never even noticed rooms were made bright by you. Oh, you love me more than anyone. Yeah, we were up so high. We were lost and we were young, but you were mine.